Gert met het NOS-journaal. Rusland heeft de import van groenten uit Spanje en Duitsland verboden. Dat is een gevolg van het opduiken van de EHEC-bacterie in Duitsland... die vermoedelijk via Spaanse komkommers wordt verspreid. De bacterie heeft in Duitsland al aan zeker 14 mensen het leven gekost. Honderden mensen zijn ziek geworden. Als zaken niet snel veranderen wordt het importverbod uitgebreid, waarschuwde Moskou. Dan wordt er uit de hele EU geen groente meer geïmporteerd. In Italië heeft de partij van premier Berlusconi een gevoelig verlies geleden bij de lokale verkiezingen. In Milaan en Napels wordt de rechtse burgemeester afgelost door een kandidaat van de centrum-linkse oppositie. Vooral het verlies van Milaan is een zware slag voor Berlusconi. Milaan is het financiële centrum van Italië en de machtsbasis van de premier. De stad wordt al meer dan twintig jaar bestuurd door rechtse burgemeesters. De gemeenteraadsverkiezingen worden gezien als een referendum over Berlusconi, die in verschillende schandalen is verwikkeld. In het proces tegen PVV-leider Wilders heeft zijn advocaat Moskovits zich positief uitgelaten over het Openbaar Ministerie. Moskovits begon vanmiddag met het eerste deel van zijn pleidooi. Hij complimenteerde het OM met het requisitoor, waarin het OM volledige vrijspraak vroeg voor Wilders. Moskovits zei dat het niet vaak voorkomt dat hij een requisitoor als pleidooi had willen houden. Het pleidooi van Moskovits is nog aan de gang. Wilders wordt verdacht van groepsbelediging, discriminatie en haatzaaien. Ongeveer 30 mensen hebben een ticket gekocht voor een ruimtevlucht vanaf Curaçao vanaf 2014. Dat zeggen de initiatiefnemers van het ruimtevaartproject. De prijs van een reis naar de ruimte vanaf Curaçao is voor de eerste 100 passagiers 67.000 euro. De reis naar de ruimte duurt ongeveer een uur, waarbij een hoogte van 100 kilometer boven het aardoppervlak wordt bereikt. Volgend jaar wordt een eerste testvlucht gemaakt. Het weer is nog zonnig en warm. Vanavond vanuit België regen en onweersbuien. Morgen eerst bewolkt en regenachtig. Later opklaring in het westen. In het oosten is het nog lang bewolkt en valt er af en toe wat regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.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 De cd van Io, Love is Real, dat dacht ik. Is ook een prachtig nummer om eh, deze uitzending van Muziek hier mee te beginnen. Weer één of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. Heeft u dat ook wel eens, dat u bij uzelf denkt van... Die artiest, artiesten, is eigenlijk toch een hele mooie zanger, zangeres, hè? dat heb ik met uh, Stef Bos. Ja, nummer Papa, dat had ik al tig keer gehoord. Maar dit, niets van deze wereld. Mooi geschreven door Stef Bos. Jij hebt het vuur gestolen van de goden. Jij bent de waarheid op het spoor. En nu vind je elke deur gesloten. Want de brenger van de boodschap wordt meestal vermoord. Je haalt ze uit een zoete droom. Want jij hebt maling aan de macht En ze luisteren niet naar je liefste Zij zijn bang Want stilte, stilte is kracht En jij bent niet van deze wereld Jij bent niet van deze tijd Jij strooit zout in open wonden. Ze zijn je liever kwijt dan Ze zijn je liever kwijt dan ruim. Jij doet niet mee aan deze kermis. Jij danst niet met de haat en uit. En ik weet het, eerlijk duurt het langst Maar liefst, ze hebben weinig tijd En je mag alleen de kudde volgen Jij mag niet zeggen wat je ziet Dit is het land van bange blinden Waar een eenoog, een eenhoog koning is En jij bent niet van deze wereld. Jij bent niet van deze tijd. Jij strooit zout en open wonden. op een dag word je gevonden. Ze zijn je liever kwijt dan raar. Ze zijn je liever kwijt. En de prijs van eerlijkheid is altijd hoger dan je denkt en er is een tijd geweest Dat je betaalde met je leven Maar de tijden zijn veranderd En nu word je alleen maar dood Nee, jij bent niet van deze wereld.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 Door haar zelf geschreven en eh, daar heeft ze naam mee gemaakt. Daarna nog eh, verschillende cd's, tig verschillende cd's uitgebracht. Er zijn ook eh, singer-songwriters die prachtige muziek schrijven, maar eigenlijk maar bij een heel klein publiek bekend zijn en blijven. Onder andere David Olney, hij is een Amerikaanse singer-songwriter, was een tijdje geleden in Nederland, en dan kijk ik even op het hoesje, 1994. Ik weet dat hij daarna ook nog tig keer in Nederland is geweest. Want ik heb hem nog verschillende keren op het podium gezien. Maar dit is uh, opgenomen hier live in Nederland. En dan heb je zo wel eens van, hoe ontstaat nou een liedje? Nou, dat zal hij u eens even haar fijn uitleggen. Steve and I are both from the United States. En uh, we're happy about it pretty much. One of the things I'm happy about is that every citizen in the United States is guaranteed a ride in a Cadillac automobile at least once in their life. Actually, for a lot of people, you don't get to ride in it until after your life is over, and they're they're taking you to the graveyard. But this song is called Big Cadillac. turn around and your number comes up. You can trade in your pencils and your little tin cup. You can get up off your knees. You can get up off your back when they hand you the keys to the big Cadillac. Ah, ah, ah, when your money turns green and your inside straight. You'll have kings and queens. You'll have aces packed with eights. And when your flush gets filled with a one-eyed jack, it's gonna be a thrill in the big Cadillac. trigger, you can pull it. You know the pearl handle one. Yeah, that shoots silver bullets at the shadows in the night. Ah, ah, ah, trigger, you can pull it. You know the pearl handle one. Yeah, that shoots silver bullets at the shadows in the night when the wheel turn around. And you're the head of the class. Now you can drive uptown behind your tinted glass. Wear your bulletproof vest with the buttons down the back. You got to look your best in the big Cadillac. de singer-songwriter uit Amerika. Ah, thank you. En het is live zoals u hoort, hè. Ja, en als je dan je ritje hebt gehad in die eh, grote zwarte Cadillac, meestal met je voeten vooruit, zoals ze dat zo mooi kunnen noemen, dan heb je nog maar één ding te doen, hè. Hopen dat je daar boven binnenkomt. En dan loop je aan de hand van Randy Crawford. En dan kom je zo'n grote deur tegen. En dan begin je gewoon te bonken op die deur. En dan hoop je dat Peter eens open doet. En zo niet, dan blijf je gewoon maar kloppen, hè? open gedaan wordt. Dit is hier opgenomen in, eh, in Brabant. In Kaatsheuvel om helemaal precies te zijn. In de studio van Leon Priest. Talking to the Moon, uitgevoerd door Wim van der Vlier. En geschreven door Don Henley, u weet wel van de Eagles. When the hot September sun down in Texas the street goodbye Rodeo It's a long dit in eh, mono is opgenomen, dat uh, verbaast me nog steeds hoor. Ik heb het al eens een keer aan, eh, aan hem gevraagd, aan die jongeman Leon Priest daar in Kaatsheuvel, maar hij kon daar ook niet echt een antwoord op geven. Je weet dat ik verzamelaar ben van het liedje Have I Told You Lately? En eigenlijk was ik het een beetje uit het oog verloren, totdat iemand tegen me zei, ken je dat nog? Have you lately that I told you there's no one else above you? Fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do. For the morning sun and all its glory that's what you dat iemand tegen me zei van, weet je dat nou, dat je die nummers aan het verzamelen bent. En toen zei ik van, ja, dat klopt. Ik heb er al, eh, nou, zo'n kleine twintig uitvoeringen van. Van heel goed, zoals deze. Tot eh, heel slecht, zoals een eh, man die gewoon een gitaar op zijn schoot nam en daar dat nummer begon te zingen. Vals? Nou, de glazuur van mijn tanden af, zeg ik dan altijd maar. de Mol, zo heet deze cd. De cd van Paul de Leeuw. En dat is ook zo'n heel mooi liedje, hè? Ik weet niet of het door hem zelf geschreven is, maar eh, zoals hij het vertolkt. Ja, ik denk niet dat je dan nog naar andere vertolkers moet zoeken van blijf bij mij. Je hoort bij mij, met elk gebaar, met ieder woord bij mij. Je weet zo zuiver waar je scoort bij mij. Je treft me in mijn hart bij mij. Je bent al lang niet meer een gast bij mij. Je kleren horen in de kast bij mij. Het wit in al mijn zwart. Je bent bij mij. Ik hoop van harte dat je bent bij mij. Je zoete de ruikt zo bekend bij mij. Je wist mijn zorgen uit. Je leeft bij mij. Je zit te klieren en je beeft bij mij. Je lacht me uit, is of je zweeft bij mij Je ziet me in mijn hart Maar als je naast me ligt te slapen Ben je mijn geheime wapen Je bent mijn lotgenoot, mijn maat Het grootste rustpunt dat bestaat Je bent mijn Zet je voeten op het kleed bij mij Je bent me lief en deelt het leed bij mij Je warmt je aan mijn kant En je baat bij mij Je uit je liefde en je haat bij mij Je zeurt, je stottert en je praat bij mij Ik denk dat ik je haal Want als je naast me ligt te slapen Ben je mijn geheime wapen Je bent mijn lotgenoot, mijn maat grootste rustpunt dat bestaat. De heeft eh, pas geleden een cd uitgebracht met allemaal eh, covers. Ik heb hem beluisterd, ik heb hem ook in mijn bezit, maar ik grijp toch maar weer terug naar het oudere werk van hem. Zoals dit, Do You Remember uit 89. We never jaar of wat geleden, toen eh, kreeg ik een cd'tje in mijn handen van Curtis Stigers. En eh, is een man waarvan ik wist en weet dat hij eh, zich ja, door alle soorten van muziek, alle muziekstijlen heeft doorgeworsteld. Van blues tot pop tot jazz, nou noem allemaal maar op. Hij heeft zo ongeveer alle stijlen heeft hij wel bewerkt. Ik stuurde op een gegeven moment een mailtje naar hem toe, zo van, nou ik heb jouw muziek ontdekt. En toen schreef hij terug van, dat vind ik leuk om te horen dat mensen in 1999 muziek ontdekken uit 91. Door hem zelf geschreven en op cd gezet. Prachtig hoor. I wonder why. Love is a hunger that burns in my soul. But you never notice the pain Vaak uw favoriete omroep heeft opstaan, uw eigen lokale omroep, dan eh, hoort u deze muziek ook regelmatig voorbij komen. Niet in het programma Muziek hier, maar wel in het eh, programma Country Track, want u weet het, dat eh, presenteer ik ook voor uw eigen favoriete omroep. En ik denk zo bij mezelf van, het is misschien dan wel country music, maar het kan zeker ook in dit programma. En zoals ik al vaker doe in het uh, programma Country Track draai ik soms zoals twee nummers van één en dezelfde artiest. Doe ik nu ook. Nu Riba en Dan Henley. Do you still drink whiskey? Can I buy you around? If nobody's sitting here, do you mind if I sit down? I was nervous when I saw you. I almost walked away. verhaal al gehoord of gelezen van Lee Towers. Hij wilde nog eh, een keer Ahoy vol krijgen helaas, het is niet meer gelukt. Of eh, ja, er wordt eigenlijk niet bij gezegd waarom niet. Of hij het nou niet rond kan krijgen met zijn eh, sponsors of dat er niet meer voldoende fans zijn. Ik heb nog een cd van hem gevonden uit eh, jaren geleden alweer, 2004. Toen bracht hij een cd met allemaal covers, dus nummers van andere mensen. En er staat één nummer op wat geschreven is door Gary Fjellgaard. En Gary Fjellgaard is dan weer een Canadees die jaren geleden al eens een keer in Nederland is geweest en heeft heel wat eh, cd's uitgebracht met eh, eigen nummers. Hij heeft daar eh, een nummer opgenomen, Winds of October, en daar heeft hij iets bij geschreven. Het verhaal van de Rusty Old Boat, die in de ijzige herfstwind in de haven ligt weg te roesten, heeft alle wereldzeeën al bevaren en ligt nu te mijmeren over alles wat hij heeft meegemaakt. Over de havens die hij heeft aangedaan en waarom nu niemand meer van zijn diensten gebruik wil maken. Dat is een beetje ook het verhaal wat die uh, Gary Fjelga bedoeld heeft in Winds of October. There's a rusty old boat, it's a wonder she's still underwater. Morning and groaning, complaining that nobody wants her. She is salvaging scrap, the captain he just stopped and sold her. She just shivers the timbers in the teeth of the winds of October And the seasons they come and they go and they roar and they whisper With the lamb and the light, Just like a brother and sister And in a hurricane's eye There's a wink of an Indian summer and a rusty old boat sailing the winds of October. From the Mexican bar up to the coast of Alaska. She would skip on a crest of a wave like a high-stepping dancer. She could see every turn port looking over her shoulder And in the face of the winds of October. And the seasons they come, and they go, and they roar, and they whisper. With a lamb in the light, just like a brother and sister. Sailing the winds of October Freedom is something we treasure And time is something we measure You have run on the water like a brother and sister. And in a hurricane's eye, there's a wink of an Indian summer. And the rusty old boat sailing the winds of October. Just moaning and groaning, sailing the winds of October. She just shivers and timbers in the teeth of the winds of October.